Wie kent een zigeuner? Ach, wie kent hem niet? Doodgewoon een zigeuner. Maar wie kent zijn lied? De gitaar is zijn leven. De viool is zijn vrouw. Maar wie kent de zigeuner? en weekend zijn trouw. Hij werd altijd verdreven, hij werd altijd verjaagd. Hij werd altijd gemeden en altijd geplaagd. Ik zeg waarom, waarom moet dat zo zijn? Een zigeunerleven kan toch ook anders zijn. Ook de zigeuner is toch een mens. Ook de zigeuner heeft zo zijn wens. Kom je bij ze binnen? staan ze voor je klaar. Ik ben vaak in het midden en spelen op mijn gitaar. Wij hebben allen een moeder, wij zijn toch alle mens. Laat ons samen leven, dat is toch ieders wens. Ook de zigeuner wil hetzelfde als jij. Daarom leeft samen, dan is een ieder blij. Hij werd altijd verdreven, hij werd altijd verjaagd. Hij werd altijd gemeden en altijd geplakt. Ik zeg waarom, waarom moet dat zo zijn? Een zigeunerleven kan toch ook anders zijn? Een zigeunerleven kan toch ook anders zijn?